Lot met het NOS Journaal. De terreurgroep Boko is vrijgelaten. Dat hebben functionarissen van de Nigeriaanse regering gezegd. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel. De aantallen verschillen van 50 tot 80. De meisjes maken deel uit van de groep van bijna 280 schoolkinderen die drie jaar geleden werden ontvoerd. De vrijlating zou het resultaat zijn van onderhandelingen tussen de regering en de terroristen. Een klein deel van de meisjes werd eerder al vrijgelaten. Boko Haram heeft de laatste tijd veel terrein verloren. Alleen op het platteland zijn nog veel strijders actief. Het stemmen voor de tweede en beslissende ronde in de Franse verkiezingen is op sommige plekken al begonnen. In de Canadese stad Montreal staan net als twee weken geleden een lange wachtrij voor het stemlokaal. Dat komt doordat er maar één locatie is ingericht voor de verkiezingen. In Frankrijk zelf gaan de kiezers morgen naar de stembus. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Macron leidt in de peilingen. In China zijn 45 mensen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een aardverschuiving in de plaats Shenzhen anderhalf jaar geleden. Een grote berg bouwafval en zand bedolfde na een hevige regenval een aantal gebouwen. 73 mensen kwamen om het leven. Op de stortplaats lag veel meer afval dan was toegestaan. Lokale bestuurders wisten ervan, maar waren omgekocht. In Eindhoven heeft een tekstcar langs de weg geleid tot hilariteit bij voorbijgangers. Om de paar seconden verscheen de tekst Send Nudes op het scherm, De dus stuur naaktfoto's. De eigenaar denkt dat de car is gesaboteerd door een slimme grappenmaker. Het scherm was neergezet om weggebruikers te attenderen op een gewijzigde verkeerssituatie. Vanochtend merkten voorbijgangers dat de officiële tekst om de paar seconden werd afgewisseld met een verzoek om naaktfoto's op te sturen. Het weer dan, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 9 graden. Morgen overwegend bewolkt met in het zuidoosten kans op een bui.